Het is 4 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het oosten van Turkije is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Er zijn geen berichten over slachtoffers of grote nieuwe schade in het gebied... dat de afgelopen maand werd getroffen door twee verwoestende aardbevingen. De beving van vannacht had een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag 30 kilometer ten noordwesten van de stad Wan. In de regio leven nog altijd duizenden mensen op straat na de recente aardbevingen. Daarbij vielen ruim 600 doden. De beoogde premier van Italië, Mario Monti, weet nog niet of er extra maatregelen nodig zijn om het land weer financieel op orde te krijgen. Het Italiaanse parlement ging afgelopen week akkoord met een uitgebreid pakket van bezuinigingsmaatregelen, maar Monti vindt het te vroeg om te zeggen of het pakket ver genoeg gaat. Vandaag gaat hij verder met de consultaties voor de vorming van een nieuwe regering. Wanneer hij daarmee klaar zal zijn is nog onbekend. Monti maakte wel duidelijk dat hij tijd nodig heeft om economische hervormingen te kunnen doorvoeren. Hij wil daarom aanblijven tot de verkiezingen in 2013. Maar de leiders van sommige partijen willen dat Monti haast maakt... zodat er over een paar maanden al vervroegde verkiezingen kunnen worden gehouden. Enkele regionale kranten van het Wegener-concern komen vanochtend met een noodeditie. Oorzaak is een technische storing. Rond kwart over elf gisteravond bleek het niet meer mogelijk om pagina's naar de drukker te sturen. Enkele kranten zijn daardoor incompleet. De problemen doen zich onder meer voor bij het Brabants Dagblad en de Gelderlander. Zo heeft de Gelderlander vanochtend geen echte voorpagina... en krijgen abonnees van het Brabants Dagblad in Den Bosch de Tilburgse editie. Het weer. Veel mist en laaghangende bewolking. De minima liggen tussen min 2 graden in het noordoosten tot plus 3 in Zeeland. De mist blijft lang hangen, maar in de middag komt steeds vaker de zon tevoorschijn... en dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Een goedemorgen op deze mistige en donkere dinsdagochtend 15 november... gaan we dit uur eh, veel muziek draaien, onder andere straks van de Radio 1 Week CD. En we beginnen met Arita Franklin. En op saxofoon de onlangs overleden Clarence Clemens. Dit is The Freeway of Love. In de nacht op hoorde je Aretha Franklin en The Freeway of Love uit 1983. En ja, vorige week heb ik al een klein beetje mijn liefde uitgesproken voor dit muzikale project. En eh, vorige maand heeft eh, Happy Camper, daar heb ik het over, met Call It A Day, een Edison gewonnen. Het was een eh, nieuwe speciale juryprijs, die werd toegekend aan dit project. Het is een project van Job Roggeveen en citeer uit het eh, juryrapport... Happy Camper verrast in veelzijdigheid, originaliteit en kwaliteit. Ze hebben invloeden uit alle hoeken van Europa. Die worden uitgewerkt door een uitgelezen groep muzikanten... waarbinnen een glansrol voor de initiatiefnemer zelf is weggelegd. Nou, dat vond ik al een hele mooie samenvatting over dit eh, project Happy Camper... dus met Call It A Day. Straks de Radio 1 Week CD van Frederik Spicht. Maar nu eerst de Staple Singers. Dit is Respect Yourself. bekend door deze cover van eh, The Kings of Leon. You Somebody, gedaan door Laura Jansen. Met ja, de mooie begeleidende pianoklanken erbij. Daarvoor ook nog de Staples Singers en Respect Yourself hier in De Nacht op 1. Tijd voor de Radio 1 Week deze week van Frederik Spicht. Het album heet Land. Dat is haar achtste, soloalbum. Ze begon haar carrière met het Engels in de rockgroep I've Got The Bullets. En op een gegeven moment ging ze solo in de jaren 90. Toen stapte ze over op het Nederlands. Ze zong ook onder andere voor het, eh, Euro, voor het Nationaal Songfestival. En uiteindelijk ging ze niet door naar het eh, Eurovisie Songfestival. Haar achtste soloalbum is dus weer helemaal Engelstalig. Het is eh, stoere country. Het is pop, rock. Het is eigenlijk alles door elkaar heen. Het nieuwe album heet dus Land en dit is de titeltrack Frederik Spicht. the god of sun was worshipped by every living soul must flee and fear the hell below. Explorers came in peace and occupied the land, divided what was one with the Bible in their hand. With the Bible in their You're just a foreigner aghast. But a promise ain't enough, if a promise ain't enough, then a touch says everything. promises ain't enough. Oh, ain't enough. Hold on to my love. Mm-hmm. Though my words can't describe how I'm feeling all inside, does my touch say anything to you? I'm not afraid to take time, cause I know and I'm real, and my touch is true. Oh yeah. It's taken a lifetime to find my heart, and I give it all to you. If a promise ain't enough, oh, promise ain't enough. then a touch says everything. Touch says everything. Oh, And it was plain to Twee dames uit Amerika hebben een EP'tje opgenomen. En daarvan komt dit liedje. Het bandje heet Poema. En dit was Safe to Say. Daarvoor zat ook nog Daryl Hall en John Oates met Promise Ain't Enough. En daarvoor zat de Radio 1 Week CD. Titel is Land. En je hoort ook de titeltrack van het album Land van Frederik Spricht. Dan is het nu tijd voor de nachtgedachten. Dat is een eh, gedeelte uit de songtekst, vertaald naar het Nederlands. En deze nacht is de tekst als volgt. Dit doet misschien een beetje pijn. Liefde doet soms pijn als je het goed doet. Wees niet bang voor een beetje pijn. Het is John Legend en Safe Room. In de nacht op één hoorde je de nachtgedachten van John Legend, Safe Room. Zijn songtekst werd vertaald naar het Nederlands, een stukje eruit, althans een passage. En dit was het eh, mooie liedje van Sting, Englishman in New York uit 1988. Ja, het is bijna zover. De maand eh, december eh, komt eraan lange, donkere maand die eraan zit te komen. En ja, voor mij vroeger als, als kindje vond ik dat een fantastische maand. Want je had Sinterklaas. Dan had je vervolgens kerst. Ik was dan eh, ook nog, ging oud en nieuw natuurlijk vieren. En ik was één dag voor oud en nieuwjarig. Dus dat waren dan eigenlijk vier hoogtepunten in een maand. Dus die maand december, die kon me niet lang genoeg duren. De Counting Gross hebben een liedje geschreven met de titel Along December uit 1996. by so fast. And it's one more day up in the canyons. And it's one more night in Hollywood. If you think that I could be forgiven, wish you would. It's one more day up in the canyon. And it's one more night in Hollywood. And has been so long since I've seen the ocean. I guess I should. Now what you Why does my heart feel so bad? Why does my soul my soul. hele bijzondere plaat van Moby, Why Does My Heart Feel So Bad... van het album eh, Play uit 1999. Eh, en eh, in de achtergrond zat trouwens een, een koortje, de Shining Light Gospel Choir. Die bezorgde zeg maar alle achtergrondvocals. Het, een beetje het gegeel, het mystieke, het elektronische van deze plaat. 1999 dus van het album Play Moby. Daarvoor zat de nieuwe single van R.E.M., We All Go Back To Where We Belong. En daarvoor weer zaten de Counting Crows met Along December. Vroeger toen ik heel veel in mijn jonge jaren muziek luisterde. Toen eh, hoorde ik altijd leuke liedjes waarvan ik dacht... wow, te gek, wat origineel, wat hebben ze dat goed bedacht. Wat een mooie tekst, wat knap. Maar uiteindelijk bleek het later, daar kwam ik dan achter... bleek het dan gewoon weer uh, covers te zijn. Gesampled, ehm, allemaal nagemaakt, opnieuw ingespeeld, vet geproduceerd, de dance beats eronder. En dat had ik bijvoorbeeld bij Patti Smith met eh, Because the Night. Daar ken ik dan weer een versie van waarvan ik dacht, wow, dit, dat is gaaf, dat is goed gedaan. Maar uiteindelijk was het dan Patti Smith. Nou, zo zijn er heel veel van dat soort liedjes... waarvan het origineel ja, misschien wel nooit gedraaid wordt. En dat is eigenlijk ook een beetje zo met het volgende liedje. Blinded by the Light van Manfred Mann's Earth Band. Ja, dat is een heel glad liedje, 3,5 minuut. Maar het origineel komt van Bruce Springsteen. En die doet 5 minuten 4. En daar gaan we nu naar luisteren. Dit is Blinded by the Light, Bruce Springsteen in de nacht op 1. in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I strip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground. Summer high. of the band. call sister where the manager missed her. Told me I got what it takes. She said I'll I saw it happen. Bruce Springsteen, Blinded by the Light. Het werd opgenomen in 1972 in New York. Het werd uitgebracht in 73. Maar ja, er, werd, er gebeurde eigenlijk heel weinig mee. Het was gewoon een album, eh, albumtrack. En ja, het, liedje is, was echt bekend geworden door Manfred Man's Earth Band in 1976. Blinded by the Light. Volgend uur in ehm, het, eh, het, het, laatste uur van de nacht op één... dan kan er zomaar een plaat voorbij komen die jij hebt aangevraagd. Het kan een plaat zijn om de nacht uit te leiden... om in deze mistige nacht toch een beetje langzaam aan de richting een ochtend te gaan... waar het licht gaat worden. Of het kan zijn dat je zegt van, eh, nou, ik, eh, ik, begin eh, net, ik ben net opgestaan, ik ben net wakker. Ik zou zometeen dit liedje wel kunnen gebruiken om de dag te starten. Bel dat door via 0800-1121, dat is 0800-1121. En misschien zometeen wel jouw liedje op Radio 1. Maar eerst het laatste nieuws met Jeroen Tjepkema.